Femke Woldhuis met het NOS Journaal. De CTIVD, de Commissie voor Toezicht op Inlichting en Veiligheidsdiensten... begint een onderzoek naar de rol van de inlichtingendiensten AIVD en MIVD... bij het beoordelen van vliegveiligheid boven Oost-Oekraïne. De Onderzoeksraad voor Veiligheid, die de toedracht van de ramp met de MH17 onderzoekt, had daarom gevraagd. Er wordt onder meer onderzocht wat de AIVD en de MIVD in juli specifiek wisten over het luchtruim van Oekraïne en wat er met die kennis is gebeurd. Zaterdag zei de luchtvaartdeskundige dat het luchtruim boven Oost-Oekraïne al veel eerder gesloten had moeten worden. Een man met een metaaldetector heeft in de buurt van Hogeveen spullen gevonden van een vermoord echtpaar. In een terrein voor zandwinning vond hij onder meer een camera, kledingresten en een iPad mini. Het zijn spullen van een echtpaar uit Exlo dat in de zomer van 2013 om het leven werd gebracht. De vondst is niet van belang voor het onderzoek. De politie had op aanwijzing van de twee verdachten ook al de bezittingen van het echtpaar gevonden in de zandwinning. Bij een bomaanslag op een politiebureau in het toeristische centrum in Istanbul is zeker één politieagent gewond geraakt. Een vrouw blies zichzelf op in het politiebureau in de wijk dicht bij de Blauwe Moskee. Volgens sommige bronnen zijn twee agenten gewond geraakt. De politie heeft de wijk afgesloten. Groningen heeft een nieuwe burgemeester. De 63-jarige Peter den Oudsten werd in een speciale raadsvergadering geïnstalleerd. Den Oudsten is de opvolger van Ruud Vreeman. En die was sinds het vertrek van burgemeester Peter Reewinkel in oktober 2013 waarnemer. Reewinkel was bij de installatie aanwezig, net als een andere oud-burgemeester Hans Ouwekerk. In een toespraak zei den Oudsten dat de aardbevingen als gevolg van de gaswinning tot veel wantrouwen hebben geleid.